Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De rechtbank De Bunker in Amsterdam. Daar begint over een uur het megaproces tegen hem. Holleder wordt verdacht van de moord of poging tot moord op zes mensen... onder wie John Mierenmet, Cor van Hout en Willem Enstra. Voor het proces zijn 65 zittingsdagen uitgetrokken... en bijna 300 getuigen gehoord. Voormalig vicevoorzitter Lee van Samsung is vervroegd vrijgelaten na één jaar cel. Vorig jaar veroordeelde een rechtbank in Zuid-Korea hem tot vijf jaar voor omkoping en corruptie, maar het hof heeft dat nu opgeschort. Tegen de kleinzoon van de oprichter van Samsung was twaalf jaar cel geëist... omdat hij via dubieuze constructies tientallen miljoenen euro smeergeld zou hebben betaald... aan toenmalig president Park van Zuid-Korea. Zij werd onder meer vanwege deze zaak afgezet. Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs stijgt, hoewel het de bedoeling is dat kinderen met een beperking zoveel mogelijk naar het regulier onderwijs gaan. Dagblad Trouw analyseerde cijfers van de dienst Uitvoering Onderwijs en daaruit blijkt dat er vorig jaar bijna 100 leerlingen bijkwamen in het speciaal onderwijs. Het totaal aantal leerlingen nam juist af met 13.000. Het kabinet trekt 300 miljoen euro uit om tussen Den Haag en Rotterdam meer treinen te laten rijden. Het is de bedoeling dat er vanaf 2025 elke vijf minuten één vertrekt. Om dat te regelen moeten het spoor en de stations worden aangepast. Zo wordt tussen Rijswijk en Delft-Zuid het aantal sporen verdubbeld naar vier. Er zijn meer treinen nodig omdat het aantal reizigers snel stijgt, met name in de Randstad. Het weer plaatselijk nog glad, verder bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon vaker door. Vooral in het zuiden en westen. En het wordt 2 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vielen rijden nog op de A1 naar Amsterdam tussen Hoevelaak en Eembrug over 7 kilometer. De A2, Den Bosch richting Utrecht, een kwartier vertraging voor knooppunt Evedingen. Naar Amsterdam vanuit Den Haag op de A4, een kwartier vertraging voor knooppunt De Nieuwe Meer... Op de A10 Nieuwe Watergraafsmeer tussen Amsterdam Hemhavens en Durgedam 8 kilometer. Na een ongeluk is de afrit dicht en zijn er twee rijstroken dicht. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Beeldhoven en Lunetten 7 kilometer. Op de A10 tussen Amsterdam Sloterdijk en Meer een half uur vertraging. Alle rijstroken zijn daar weer vrij na een ongeluk.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 libertines never grow make you cry. But did I break a bit? Oh, I hope no. Have you forgot about it? Oh, I hope so. Did you never ever wonder why? In every single pair of eyes. To te doen mistroostige plekken die je bij moet hebben.